Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blijft veilig rondom de eredivisiewedstrijden dit weekend. Dat verwachten de burgemeesters van Breda en Enschede. In die steden wordt gespeeld, maar precies dan willen politievakbonden actie gaan voeren. En dat betekent dus eh, dat er rondom de stadions geen politie aanwezig is... en de politiemensen zich verzamelen bij onze vakbondsbijeenkomsten. Volgens de burgemeesters en de KNVB kunnen de wedstrijden NAC-Ajax en Twente-Sparta gewoon doorgaan. De burgemeesters zeggen dat er vooraf toch geen politie politie bij hoeft te zijn. Het gaat namelijk niet om risicowedstrijden. Een grote brand in een aardappelloods in het Groningse Buffalo is inmiddels onder controle. Vanochtend brak die brand uit en eerder zei de brandweer dat het er voor de loods niet goed uitziet. Het is niet meer te redden. We proberen echt ervoor te zorgen dat de brand niet overslaat naar naastgelegen panden. En dat doen we bijvoorbeeld met, eh, met bluskanonnen en, eh, en spuiten tussen de gebouwen. Er kwamen tientallen mensen kijken naar de brand. Was de brandweer niet zo blij mee? Zij riepen nieuwsgierige mensen op om niet te komen kijken. Op de A2 bij Vianen is een verkeersruzie dit weekend helemaal uit de hand gelopen. Twee auto's botsten op elkaar en daarna kregen de bestuurders ruzie. Daarop reed de een de ander aan. Deze man van 26 uit Venray werd meegevoerd op de motorkap totdat hij op de weg viel. De dader is doorgereden en spoorloos. Volgens de politie had de auto een buitenlands kenteken. En in Amersfoort wordt een grote muurschildering gemaakt van Femke Bol. Ze is daar geboren en wordt geëerd vanwege haar drie medailles die ze op de Olympische Spelen van Parijs won. De schildering wordt geen kleintje, 8 meter hoog en 17 meter breed. En dat doe je dus niet zomaar even uit de losse pols, zegt de maker. We maken van tevoren een lijntekening. Die plakken we heel netjes op het formaat. We meten de muur echt minutieus op. Nou, dan zie je de zwarte contouren, die staan nu allemaal. Dat tracen we weer met een marker. En dan vervolgens gaan we hem inschilderen. En we werken altijd van donker naar licht, eigenlijk net als Rembrandt. Ja, zaterdag moet het kunstwerk af zijn. De maker hoopt dat Femke Bol zelf bij de opening zal zijn. Het weer dan nog, een beetje broeierig nu bij een graad of 27. Vanuit het westen trekken er dikke wolkenvelden over met kans op regen. Later vanavond in het oosten kans op zware regen- en onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland aan de westkant van Amsterdam op de A10 West.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 He was down for his brother, respectful to his mother, a good boy. But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make with his father's nine and a broken fuse. Then see you walk through that classroom door. He's all over primetime news. Mary's got the same size hands as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints that meant Chinese theater wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away. If I would've been it wouldn't have made me go this He might have stayed at home playing angry chords on.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 I'm a soldier love all the days of my life. I've been torn up inside. Oh Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De voormalig premier van Bangladesh is aangeklaagd voor aanzetten tot moord op de eigenaar van een supermarkt. De man werd in juni gedood tijdens een studentenopstand tegen China. Minister Keizer van Volkshuisvesting wil dat 70 ambtenaren op het Binnenhof blijven werken. Vanwege brandgevaar moeten ze daar weg, maar de benodigde ICT voor staatsgeheime informatie is op de nieuwe locatie nog niet beschikbaar. De burgemeesters van Breda en Enschede zeggen dat de politieacties... bij twee eredivisiewedstrijden komend weekend... geen gevolgen hebben voor de veiligheid. NAC tegen Ajax en FC Twente Sparta zijn volgens hen geen risicowedstrijden. Het weer, veel zon en tropisch warm. Vanavond en vannacht enkele buien. Ook morgen buien en dan met 25 graden iets koeler.